10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse hoofdstad Washington houden de autoriteiten rekening... met een record aantal deelnemers aan de antiracismebetoging die daar wordt gehouden. Al de hele week wordt er in de stad gedemonstreerd. Dagelijks lopen mensen van het Witte Huis naar het Capitool en Lincoln Memorial... om aandacht te vragen voor politiegeweld en de rechten van zwarte mensen. De lokale autoriteiten verwachten vandaag tussen de 100.000 en 200.000 mensen... Om een gespannen sfeer te voorkomen is de Nationale Garde niet bewapend. Het RIVM zegt geschrokken te zijn van het datalek in de website Infectieradar. Op die website hebben zo'n 60.000 Nederlanders gemeld of ze coronaklachten hebben gehad. Door in het internetadres één cijfer te veranderen... waren persoonlijke gegevens van andere deelnemers te zien... waaronder antwoorden op medische vragen. Het RIVM heeft de site vanochtend offline gehaald. Inmiddels zijn er aanpassingen gedaan en die worden nu getest, zegt het RIVM. Het is niet duidelijk of er misbruik is gemaakt van het datalek. In het Friese dorp Molenent is een man doodgestoken. Een andere man is zwaar gewond geraakt en ligt in het ziekenhuis. Het steekincident was in een woning. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk. De Friese politie heeft een verdachte aangehouden. Een 27-jarige man uit Tietjerkstra Dat is de gemeente waar ook Molenent toe behoort. Turks-Nederlandse ondernemers zijn teleurgesteld over het Nederlandse reisadvies voor Turkije. Vanaf 15 juni worden veel adviezen versoepeld, maar reizen naar Turkije worden dan nog steeds afgeraden. Vijf verenigingen van Turks-Nederlandse ondernemers hebben samen een brief aan premier Rutte en de Tweede Kamer geschreven. Daarin zeggen ze dat het reisadvies niet goed is onderbouwd en dat ze erdoor in de problemen komen. Het weer. In het westen nog af en toe regen, in het oosten opklaringen en overwegend droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen wisselend bewolkt met een paar buien. Het waait nog wel, maar iets minder dan vandaag. En het wordt 14 tot 17 graden.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 You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing kid. Wishing they was dancing the jig here with this handsome kid. Take a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's gonna look, I don't like it. Ill way to hand me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Aha, Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. He just play another from the precipice, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch go off, but go off. But yes, yes, y'all. And you don't stop in the winter or the I makes it high. Getting jiggy with him. Getting jiggy with it. The kid in the drop. Who else? Will Smith. Living that life, so consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like George Weezy, green to the maximum. I'll be asking them, would you like to bounce with a brother that's platinum? Never see Will attacking them. the play ball with Shaq and them. Platinum, psych. with DJ Malzo. Broadcasting worldwide. Can you hear any of these songs, It's intense.